Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op de A27 in de richting van Antwerpen. Hij kwam op de rijbaan terecht en werd geschept door een Franse auto. De jongen komt uit Molenschot en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De A27 is afgezet voor onderzoek. Steeds vaker zijn scholen, leerlingen en docenten tijdens oorlogen het doelwit van aanvallen. Dat meldt een internationale organisatie voor de bescherming van onderwijs... Tussen 2013 en vorig jaar waren er bijna 13.000 aanvallen... waarbij zeker 21.000 mensen om het leven kwamen of gewond raakten. Vooral in Jemen. Zanger Whalen is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Lissabon. Hij was in de tweede halve finale als achtste aan de beurt... met zijn nummer Outlaw in hem. Bij het bekendmaken van de finalisten werd Nederland als laatste genoemd. De finale is komende zaterdag... Het is voor Whalen de tweede keer dat hij in de finale van een songfestival staat. Vier jaar geleden bereikte hij met Ilse de Lange de eindstrijd als de Common Linnets. Toen werden zij tweede. Een groepje bezoekers is in safaripark Beekse Bergen bijna het slachtoffer geworden van jachtluipaarden. Tegen de regels in waren de mensen uit hun auto gestapt om de dieren van dichtbij te bekijken en te fotograferen. Twee mannen, twee vrouwen en een jong kind liepen ver bij de auto vandaan en werden omsingeld door de dieren. Dat liep maar net goed af en ze wisten weer veilig in te stappen. Beelden ervan zijn opgedoken op internet. De eigenaar van Safari Park Beekse Bergen is geschokt en benadrukt dat uitstappen absoluut niet mag. Daar wordt ook in meerdere talen in het park voor gewaarschuwd.